Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije is steeds meer kritiek op aannemers, architecten en politici. Want hoe konden al die gebouwen instorten door de aardbeving? Het Turkse OM is een onderzoek gestart. 131 mensen worden nu gezocht omdat ze zich niet aan de bouwregels zouden hebben gehouden. In Syrië zijn ze steeds bozer over het gebrek aan hulp. Ook Syriërs in Nederland maken zich zorgen omdat het land potdicht zit... vertelt de priester van een kerk in Zaandam waar veel Syrische mensen komen. Ja, er zijn zeker uh, moeilijkheden eh, door de oorlog in Syrië al eh, twaalf jaren. Dan door de sancties ook tegen Syrië... dan kunnen de mensen niet zomaar gelden sturen. Volgens de VN houden rebellen hulpleveringen nu tegen in Syrië. Nederland gaat vooralsnog geen visa geven aan slachtoffers van de aardbeving... zei buitenlandminister Hoekstra bij WNL op zondag. Gisteravond werd bekend dat Duitsland dat wel doet. Mensen die door de aardbeving dakloos zijn geworden en familie hebben in het land... kunnen dan snel worden opgevangen. De PvdA hier wil dat ook. Hoekstra onderzoekt of dat mogelijk is. De politie in België heeft gisteren mogelijk een aanslag voorkomen. Eind van de middag werd een gewapende Belg van 46 opgepakt... op de parkeerplaats van de Miss België-verkiezing... Hij had meerdere wapens en een kogelwerend vest bij zich. Eerder die middag zou hij al gedreigd hebben met een aanslag. Hij was samen met een Nederlandse vrouw en zij is ook opgepakt. En dit weekend is het weer zover. De landelijke mollentelling. Boswachter Tim fietst heel Utrecht door om molshopen te spotten. Eigenlijk wat je echt telt is de aan- of afwezigheid van de mol. Ja, niet wie is de mol dus, maar waar is de mol? De onderzoekers willen graag meer te weten komen over het beestje, zoals waar die leeft. Als je dus jarenlang herhaalt, kun je dus zeg maar een trend in kaart brengen van of de mol in de stad zeg maar, oprukt of juist achteruit gaat. En wat is de trend hier in Utrecht dan? Nou, wat je ziet, wat mijn onderzoek dan betreft, is overduidelijk dat ze tot stilstand komen bij drukke verkeerswegen. Mocht je dit weekend hopen spotten, dan is dat goed nieuws. Het betekent dat de bodem gezond is. Heb ik het weer nog. Vanmiddag af en toe zon, maar meestal grijs. Het is 10 graden. Morgen vrij zonnig, weinig wind en 12 graden.